heeft aan zeker 300 mensen het leven gekost. Volgens Chinese media zijn er meer dan 8000 gewonden. Dodental zal naar verwachting nog oplopen. De vrees wordt dat er onder de puinhopen nog meer slachtoffers liggen. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. In het gebied aan de grens met Tibet zijn wel vaker aardbevingen... maar volgens seismologen was dit de zwaarste beving sinds 1976. De getroffen streek is weliswaar niet zo dicht bevolkt... maar de huizen van de weinige steden en dorpen zijn zo slecht gebouwd... dat ze vrijwel allemaal zijn ingestort. In Hogeveen is vannacht bij een tankstation een pinautomaat van een Rabobank opgeblazen. Onbekend is welk bedrag de daders hebben buitgemaakt. Volgens de eigenaar hebben de, de daders gasflessen gebruikt om de explosie te veroorzaken. Bij de plofkraak is veel schade ontstaan. Het Grachtenfestival in Amsterdam gaat dit jaar toch door. De directie en het bestuur besloten vorig jaar te stoppen met het festival voor klassieke muziek... omdat de twee hoofdsponsors waren afgehaakt. Het SNS Reaal Fonds is de nieuwe hoofdsponsor, waardoor een doorstart mogelijk is geworden. De afgelopen maanden hebben prominenten uit de Amsterdamse culturele sector zich ingespannen voor het behoud van het festival. De 13e editie wordt half augustus gehouden op diverse locaties in de binnenstad en aan de IJ-oevers. De laatste vier maanden van vorig jaar zijn zo'n 29.000 jongeren aan een baan, aan een leerwerkplek of aan stage geholpen. Dat schrijft minister Donner van Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer en spreekt van bemoedigende eerste resultaten van het actieplan jeugdwerkloosheid van het kabinet. Vooral allochtonen en jongeren zonder afgeronde opleiding zitten lang zonder werk. Voor dit jaar is in totaal 70 miljoen euro uitgetrokken om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.